Radio 501. 501. The heartbeat of internet radio. Nu op Radio 501. hoogtijd voor Hoogland. Gijs Hoogland. 501. Geen vrouw And an joint of koffie, ek soek nikotien, ek soek my styk gaar, ek soek 'n meisie wat wag, ek drink uitstap by die bar, ek soek 'n enkel, ek soek 'n dubbel, ek soek 'n triple sonder vrae, ek soek 'n veins masjien, soos ek vras alles klaar daar, ek soek meisie sonder aisles, ek soek meisie sonder bys, ek soek meisie wat saam met my staan en vir almal dit wys, ek soek regte vriende, vriende wat hier alles staan by my, ek soek vriende wat die hele tyd by dieselfde stel bly, ek soek my jeans los, ek soek my hare in klere, ek soek 'n lewe sonder dwelm sodat ek weet wat gebeur, ek soek dronk in 'n bisie, ek soek uitkyk in 'n visie Ek soek minder wannabes en meer mense met een missie Ek soek minder MTV, ek soek mense wat hulle sê gedel Ek soek net fokke mense wat fokke dink vir hulle self Ek soek goeie wives, ek soek parties op die strand Ek soek een ijskouwe bier en een joint in my hand Joint in my hand zoek labels, ik zoek engelen, ik zoek duivels Ik zoek mensen met messen, ik zoek mensen met bijbels Ik zoek mensen wat af van trip-hop, ik zoek mensen wat af van trons Ik zoek mensen wat af van hip-hop en langarm dans Ik zoek poppies, ik zoek gangsters, ik zoek jocks, ik zoek boeren Ik zoek mensen wat drinken kort, ze kruipen door die vloeren Ik zoek Supporties by Ewok, supporties by die Shack Supporties by Dawn's Cross, supporties by my flat Ek soek handen, ek soek kassel, ek soek pot, ek soek wijn Ek soek die kindrang, ek soek bottles brandewijn Ek soek water, ek is doors, ek soek chops, ek soek wars Ek soek mense wat die kwaad raak, as ek moors Ek soek liefde, ek soek haat, ek soek blij, dan soek kwaad Ek soek mense wat by my keier tot het laat raak Ek soek drinking games, waar niemand ooit ween nie Ek soek een bar waar ek kan drink, waar niemand my ken nie Two and my hand. by my staan in die kouwe ochend ryp? Wie gaan by my staan as die donker siekies inkryp? Wie gaan le in my arms as die tortelduiwe roep? As die son opstaan op soek na vars bloed? Want vriende blyf vriende, maar jy staan eindelijk alleen. As die donder weer slaan, staan jy alleen in die reen. As die vloede kom, soek jy alleen vir een brug. Ek stap in donker straat op soek na straatlig. Die enigste lichte in die nacht is die vieren van hel. Die enigste vriende wat jy het, het al lang al geval. In die skink en duivels nog het op sot Dan sit so op sy kinders en kyk hoe kom die son op Join the man Ek soek parties Join the man Join the man langs mijn bed en van mijn bed. Wie gaan er niet grijs op mijn graf zit? Ach, fuck het. worry, ik klaas je mij zoek. Ik zie ou met die snor bij die bar. Ja, nu mag ik echt. Jack Barrow was dat met die vraagstuk. Ja, het is eigenlijk een liedje van eh, Die Heuvels. Fantastisch. Ook zo'n eh, zo'n beentje uit Zuid-Afrika. Ik moet eerlijk zeggen dat ik ze niet ken. Maar uh, daar heeft hij, Jack Perro heeft er een remix van gemaakt. En dat was dat nummer dat je dus zojuist hebt gehoord. Die vraagstuk. En ik vind het wel een hele fijne beat hebben in ieder geval. Leuk, ja. Nou, welkom bij een hele kerstverse nieuwe Hoogtijd voor Hoogland. Het is aflevering 66 en morgen dus 67. Morgen zit Chris op mijn plaats en dat betekent dat Chris dus gewoon vier uur achter elkaar shows gaat doen. Dat is wel een eh, flinke geluid hoor. Nou, ik heb dat ook een keer gedaan, dat weet ik nog als de van gisteren. Dat was een van de eerste uitzendingen die ik uit de nieuwe studio deed. En mocht ik gewoon vier uur achter elkaar knallen. En eh, ja, toen had ik alleen op de zaterdag nog programma. En dat is best wel veel hoor. Dat is echt ja, qua aan muziek geen gebrek natuurlijk, maar het is ook wel vermoeiend om vier uur achter elkaar achter die knoppen te zitten en weer alles mooi een beetje mooi zitten. Het is wel hartstikke leuk natuurlijk, maar ja, wel veel werk. En ik uh, wens Chris in ieder geval heel veel succes. Hij mag dus de 67ste hoogtijd voor Holland waarnemen. Ja, en ik heb dus altijd een, eh, een mooi format als je kijkt op de webcam zie je dat ik het, eh, een blaadje heb met mijn muziekjes en daarachter nog meer muziekjes en daarachter het lijstje van Gijs favorietjes. En ja, ik, en Chris vroeg nou aan mij, oh maak maar ook maar eens een mooi lijstje voor me. En dus dat heb ik gedaan. En ik heb een plaat voor hem uitgekozen, jongen. Ik heb Hot Club de Paris, of Hard Club de Paris. Ja, dat, je kan het eigenlijk allebei zeggen. En uh, Sometimes it's better not to stick bits of each other in each other for each other. En nou kan ik die titel al uitspreken. Maar of Chris dat kan doen, dat vind ik een hele mooie vraag. Dus ik ga sowieso luisteren morgen. Ja, dat is, dat is een hele vaag titel. Het is een beetje, 2006 eh, komt dat al. En dat wat ik dus zei, sometimes it's better not to stick bits of each other in each other for each other. Dat schrijf je helemaal zonder spatie, zonder commas, zonder puntjes. Alles achter elkaar. Ehm, ja, ik eh, vond het wel een uitdaging voor Chris eh, om die ook uit te spreken. Dus morgen in ieder geval plezier. tussen 2 en 4 Hoogtijd voor Hoogland. Zonder Gijs gaan. met Chris Thijsmans. is dus eigenlijk Hoogtijd voor Thijsman. Zoiets, zo het al een beetje zeggen inderdaad zo. Eerst nog eens even kijken wat er vandaag allemaal in die eh, uitzending is. zit. Die hele gloesje nieuwe hoogtijd van Roland. Ja, ik ben er zin in. Ik, ik heb er zin in. Want ik ben nu dus voortaan gewoon weer elke vrijdag. Ik ben al twee weken niet geweest op vrijdag trouwens. Het wel weer even wennen. Ja, ik vind het wel weer leuk. Vrijdag, is toch, vrijdag vind ik echt een leuke dag om een uitzending te hebben. Want dan is het lekker. Ik heb net, dan ben ik net klaar van alles. En dan is het weekend. En ja, dan kom je aan in de studio. Even een plaatje draaien. En dan ga je, ga je gewoon ja, even je plaatjes draaien. Je gaat gewoon echt knallen draaien. Want ik, meestal sluit ik af met Hardfire en Living for the Weekend. Dat is echt het plan die, ik daar zo bizar veel mee afgesloten heb op de vrijdagavond. Nou ja, deze vrijdagavond in ieder geval niet. Ik heb een ander voor je staan. Ik heb niet eens Hardfire meegenomen vandaag. Nou. maar ja, het is in ieder geval weer een tijdje terug. Ja, vorige week... Uh, was ik er vorige week? Nee, vorige week... Nou, nee, vorige week was ik in, eh, in Amsterdam bij de Don't Touch My Monsieur natuurlijk. En die week daarvoor toen, eh, toen, ja, toen, kon ik, toen kon ik ook wel niet. Dus ja, nou ja, en morgen ben ik er ook al niet. Maar volgende week beloof ik je dat ik gewoon de hele week achter elkaar... gewoon weer op jouw Radio 501 ben. En dan gewoon echt vier dagen achter elkaar. En overigens ben ik er zondag ook, hè. Ja, ja, ja. Zondag is Matthijs er namelijk niet. En ik ben er wel van 6 tot 8. Dus dan eh, gaat er in ieder geval een plaatje toegevoegd worden aan Gijs favorietjes. Dat heb ik in ieder geval al eh, mooi uitgekozen. En dan, eh, ik vervang zeg maar mijn, uh, mijn zaterdagshow. Die, die verschuif ik van één keertje even door naar de zondag. En twee uurtjes later of vier uurtjes later. Maar dit moet allemaal goed komen denk ik. Dus mij hoor je sowieso zondagavond weer van 6 tot 8. Dat wordt een feestje en anders woensdag. Maar ja, hè, we moeten gewoon nog maar net beginnen vandaag. Dat zegt al genoeg hè. Ja, en ik heb veel meegenomen jongen. Deze plaat heb ik al zo lang niet gedraaid. En ik kwam gisteren, eh, zag ik, ik scrollde in mijn iPod van wat zal ik nou eigenlijk gaan draaien vandaag. En toen dacht ik, ik doe deze. Die tegenwoordig. Jeans my shirt, VA on my hooker too, holla puppy. Missionel done cocoa, Fiesta fur, missed out on a homo. Oh so soon, I'm a hope too, I'm a hope too, this oh so. Kom niet zomaar, wat doe die met die hoza? Vier ze komt smooth, hij komt nu van closer. op kanker kan niet, Waar komen ze in groepen Het is dom op te poepen? Oenige dan koeien, ik zal ze niet vervloeken. Het is niet de schuld, daarom fok je moeder. Ik weet zeker dat ik niks van je aan heb, want jij bent slechts jij en ik ben aan gek. Ik ben zo blij dat ik ben wie ik ben, dat ik ga waar ik ga, dat ik sta, bla bla bla. gezinnig. Papi schalen dood, Boys gaan innen, kinderen omhoog, borsten vooruit. Maak in de hand om de bossen voorbij. Hou het ziggy zo simpel, bespaar je de rimpels. Terwijl je staat in mijn gimpen, gemaakt om te pimpen. Jij op de fronten, altijd in je ooghoek, net als je hoogboep. Rollen naar die bollen, God die hals omhoog. Want zeg maar zelf, ik ben kakken dood. Baas, pop, dood, gewoon de illis. Nigga, wees weg, omdat hier een wil is. Laat me je vertellen wat het deel is. Wat dan space? is meer dan een gillis. is die boy die met me toets Die nigga holler dat je oh, boy. Fabra, ja, ja. Holler je boy, boy, Fabra, ja, ja. daar, maar hobbelen op mijn hobbelpaard. F tot de A, jonge god maakt een roddel zwaar. Praat met respect als de baasje wat zegt. Ik ben rijk, lap, lastig en aantrekkelijk. Uitermate gek als ik slets lek. Uitermate nep als ik rap zo je rap. Klippen door je schuur, door de plantsoen. Ghost ride de moer, door de constant toe. Faber, Jeo, vader, Lelo. Praat met twee woorden drama, ego. klik niet met caps, zet saaie Air Max. Stroom niet, zwaai met mijn hermes. Als ik dit net verlaat, wordt de manager kwaad. Sletten staan stil, echt de laatste plaat. Keer me om en die snolle hollen weer. Dus kom niet weer, onderin me met de holle weer. favorieten gaat komen. Digitalism en Circles en daarvoor de jeugd van tegenwoordig en Hollereer. Lekker, dat is weer een andere dan die... Eh, ja, want de album komt natuurlijk bijna. Ja, natuurlijk het nieuwe album van de jeugd tegenwoordig. Er zijn al een paar singles vanuit. Ik heb, ik heb ze nog niet allemaal beluisterd, moet ik eerlijk zeggen. Ja, want ze hebben nu... Voor mij is nummer dat heet Prinsjesdag hebben ze uitgebracht afgelopen week. Eh, ja, een barkie natuurlijk. en, eh, en de formule. De formule kwam ze eerst uit. Die heb ik ook al eh, geregeld gedraaid. Staat ook gewoon hier overal te beluisteren. Dus ja, dat al ben ik best wel benieuwd naar. Het Almi, ja, nat natuurlijk. Ja, ze kunnen het zelf veel beter zeggen wat ik het doe. Laten we daar maar op houden. En ja, ik, die komt volgens mij over een maandje of zo. Of over twee maanden het schiet in ieder geval lekker op. Nou ja, wat ook alweer opschiet, eh, lekker opschiet is de tijd. Dus ik ga maar snel verder met de band van de week. Rizzle Kicks, dit is eh, de, de, derde dag voor zoals als band van de week. Eh, het vandaag draai ik ook weer twee plaatjes zoals je gewend bent. We beginnen met Dreamers. Yeah. Okay, okay, what? With the believers, do you believe us? I can find my place British accent. Still kicking it, bringing us wicked raps when other rappers lack sense. Innovation absent. Take that into account, like your bank said. Yeah, let me set the rhythm and these decks are spinning. We be best in Britain. When I say best, I mean best to living. That's the best decision to see lesser limits. We aim higher. Higher than Mariah in a choir, or the guy who chose the bubbles in the wire. I desire to leave behind the reason why. Little us redefined our recent times. I paint what I wanna be like a portrait. You let other people paint you. Portrait. All day I'd have more faith in what you'll say, but you're forte to talk straight, and I know I can find my place in life. the moon and back in my dreams. My dreams, my dreams, my dreams, my dreams, my dreams, my dreams, my dreams. Straight up, we do the sound. I'm a spaceman, yeah, with a suit to match my dreams. Check out all the grit on my Nikes. Delivering these lyrics like I'm big in the 90s. I love rhythm and I sit on it nicely. Your chick's lip syncing cause she rinses it nightly. Yeah, it's far from a mission to find me. Kicking it in Camden or spitting with Heinzie. And if you like, I just listen to hype beats. While I'll leave you swimming with the fishes, your Pisces. I'm getting ready for stress days. How I rap now ain't the best way to earn money and ting. It seems like rapping like your dummies dumbers. It's how you get paid. Well, I'm not on that, I'm different. I love rapping, living. Wrong that you're kidding. All facts considered, you made me believe that you'll make believe. Something like Batman figures, yeah. I can find my you and I don't have to stupid things that you've ever said to me. Put it in perspective and then tell me that you don't agree. I'm not telling you to think what I think, but your point of view just really ain't my cup of tea. I wish everyone could all live in harmony. When people made decisions, it was always made impartially. I find it hard to speak, suppose I'm always half asleep. Doesn't change the fact that I have never made a harmful speech. Yeah, I'm feeling spaced out. What? place for the believers that don't refuse then leave us. We need some dreamers to feature. Spaced out, yeah, I'm feeling spaced out. Yeah, now I wanna stomp on the moon, stomp on it, stomp on the moon, stomp on it, stomp on it, stomp on the moon, stomp on it, stomp on the moon, stomp on it, stomp on it, stomp on the moon, stomp on it, stomp on the moon. Stomp on it, stomp on it, stomp on the moon. Stomp on it, stomp on the moon. I don't care what you choose as fact. I'm gonna take myself to the moon and back in my dream, my dream, my dream, my dream, my dream, my dream, my dream, my dream. Straight up, we do the sound. I'm a spaceman, yeah, with a suit to match in my dreams. vanuit de binnenstad van Horen. Dit is Radio 501. Het is voor het eerst. Het is, wacht even hoor, het gaat nu is jammer niet goed, maar... Nou ja, dit is voor het eerst. Ik kom precies op half vijf uit. Nou, dat eh, vind ik eigenlijk wel een applausje waard. Ja, sorry, oh, wacht, over applausjes gesproken. Applaus. Nou, dit, eh, dit is me echt zelden voorgekomen dat ik zo precies op tijd uitkom. Dankjewel, dankjewel, dankjewel, dankjewel, ja. Dit vind ik wel echt een, eh, een momentje eigenlijk. Echt straks half vijf heel deze platen op. Igloo in Hartley in de City. En daarvoor uh, Rizzle Kicks Dreamers. De band van de week Rizzle hoor je vandaag nog veel meer. Eh, met Jive van de nieuwe, van de nieuwe plaat eh, Roaring Twenties. En morgen draait Chris meer, weet ik aan mijn hoofd. Ehm, moet ik even goed nadenken, want ik heb uh, zijn format natuurlijk gewoon in elkaar gezet. Ik, even spieken. Skip to the good bit gaat hij morgen draaien. Skip to the good bit. Eh, en eh, This Means War, die, die heeft hij op de planning staan. In, in het, of in het gekke genre gedeelte. In het uh, van de Ray Rizzle Kicks. Ja, want over het gekke genre gedeelte gesproken. Ja, je hoort het al en ik heb het al 26 keer opgenomen. Dat het precies half vijf is. Terwijl dat alweer een minuut geleden is. Kan je nagaan. Oh, trouwens, over die Eagle and Hartley staat trouwens op YouTube, er is een echt een schandalig filmpje van mij, die staat erop. Het, ik, ik, ik weet niet hoe, hoe het ooit YouTube heeft kunnen halen. Maar dat, eh, toevallig weet ik daarin dat hij dat, dat nummer eh, afkondig En het zou me heeft. Ik weet ook niet wat voor toeval het is. Maar volgens mij heb ik op dat filmpje exact hetzelfde shirt aan als dat ik nu heb. Zeg dan wat, eh, wat over mij of over dat liedje. Ja, ik weet het niet. Maar ja, ik vind het wel eh, erg toevallig allemaal. Igloo en Hartley. Dus een plaat die je sowieso niet meer zo vaak hoort. Dus ja, daarom draai ik het. Nou ja, je hoort het eh, groezemoes op de achtergrond al van het, gekke genrebakje. Bakje, de genres willen gepakt worden. En dat blijkt me weer. Want er zitten er 62 in. Of heeft Chris er stiekem nog eentje ingedaan gisteren? Dat zou best wel eens kunnen. Nou, voor mij zitten er 62 in in ieder geval. En ja, ik ga er weer eentje uitpakken uit dat, dat bakje. En jij kan daar jouw favoriete plaat aanvragen van het channel dat ik zo meteen ga pakken? Ja, dat kan @gijs laagstreepje op Twitter, radio 501 op Twitter. Eh, op de website www.radio501.nl slash live bij de chatbox kan het. Eh, ja, als je een andere manier hebt om mij te bereiken, dan eh, moet je dat vooral doen. Dan kijk ik even of jij een goede plaat uitgekozen hebt van het channel dat ik zo meteen ga pakken. Als het tenminste een goede plaat kan zijn. Ja, of hetzelfde pak ik zeer fout of zo, dan is het helemaal niet zo'n goede plaat. Ja. En wat kan natuurlijk allemaal weer. Gisteren had ik, wat had ik gisteren ook weer... Grunge had ik gisteren. Ja, dat was is ook zo. Ja, ik moest even nadenken weer. Ja, en toen wel wilde Christus heel graag Slayer. Dus en sindsdien hangt er ook een, een briefje in de studio met Slayer erop. Maar ja, ja, ik vond het niet echt bij grunge horen, om eerlijk te zijn. Uh, hij zelf had het nog even opgezocht dat het gewoon trash metal was. En, oh ja, dat was het. Hij wilde die toevoegen aan het pakje. Nou, ik zei, ik heb metal erin. Dat vind ik eh, in ieder geval wel genoeg. Maar ja, misschien wordt het vandaag wel een metal, je weet het niet. Ik eh, bouw de spanning nog even op. Je kan het dus tweeten zometeen naar @gijslaagstreepjehooglat, radio 501 of op de website www.radio501.nl slash live bij de chatbox. Of op een andere manier als je mij beter kan bereiken, beter weet te bereiken, beter wil bereiken. Ik weet het niet. Kijk, ik heb er weer één in mijn Ik ga even kijken of we Pauw kunnen doen vandaag. Die doen het zeker weten. Het gekke genre gedeelte van vandaag, 20 september 2013. Het is de 66ste hoogtijd Groenland. En jij kan vandaag jouw favoriete... hey, deze heb ik... Dit, ja, dit is wel een gek genre inderdaad. Jij kan vandaag jouw favoriete klassieke plaatje aan gaan vragen bij mij. Nou, dat is, eh, dat is het niet vaak geweest, klassiek. Oh, dat vind ik al een uh, lastig. Ja, ik, nou ja, nou ik, ik, ga ook niet, wees me niet, ik ga nou niet 20, eh, zo'n zo'n ding van 20 minuten instellen. Dus, wat, wat krijg ik eigenlijk voor dingetjes voor suggesties als ik bijvoorbeeld Mozart intyp of zo in de computer. Mozart. Krijg ik dan van die symfonieën van een half uur? Nou, het valt me nee. 3 minuten, 3 minuten 30, 9 minuten 3, 10 minuten 21 is de langste tot nu toe. Oh, dat valt me allemaal reuze mee. Maar ja, ik ben nou benieuwd naar jouw uh, keuze van uh, een klassiek plaatje. Ja, nou, dat vind ik wel een gek zo. Daar ga ik even flink over nadenken. Het gehad. at radio 501 of op de website. Dus www.radio501.nl slash live. Dan kom je op de chatbox terecht. En volgens mij staan er nog allemaal veel, veel leukere dingen op de website ook. Dus moet je gewoon maar even rond gaan neuzen. Want het is een hele leuke website. www.radio501.nl Komt het allemaal goed. Ik kwam maar gisteren achter dat ik eigenlijk heel weinig eh, eh, muziek had gedraaid van dit genre. Ja, ik, eh, ik had gisteren heel veel van eh, ja, alternative rock en eigenlijk bijna geen house. Dus ik dacht, ja, het is vrijdag, het is, het is weekend, het is bijna weekend, nog een half uurtje of zo. Dus ik dacht, dan eh, haal ik het vandaag wel even in met Knife Party. Dit is Power Glove. en Power Glove. Lekker, het is niet echt klassiek. Maar ja, jij kan nog wel jouw favoriete klassieke plaatjes aanvragen. Het gijslaagstreepje al gehad, het Radio 501. Of op de website www.radio501.nl Slash live, dan kom je bij een chatbox terecht. En dan kun je jouw favoriete klassieke plaatjes aanvragen. Iets dat ook niet klassiek is, is dit. Maar wel erg vet. Subfocus is het. Ook weer een herontdekking van mij, zoals je het kan noemen. Echt net weer een ouderwets ojaatje. Je hoort nu Falling down. ook op lijstje laten vandaag. Subfocus was dit. En Falling Down. Ik heb onder andere de nog op het programma staan en Major Laser. Ja, dat, eh, dat wordt je toch wel even toegesmeten. Ja, en dan zijn we wel een beetje meer... Uh, meer van deze platen in deze richting. Net dus al Knife Party met eh, Power Glove. Ja, en ik moet het een beetje inhalen van gisteren. Want ik heb gisteren, ja, als ik even snel snel kijk. Nieuw van uh, eh, Panic at the Disco heb ik langs horen eh, komen. Green Day, Deus, The Virgin Marys, Andrew WK zelfs. En daar zat eigenlijk niet zo heel veel, ja, een beetje house slash dance slash die richting in. Dus dat moet ik een beetje in gaan halen vandaag. Maar ja, wat, ja, even, echt het tegenovergestelde kun je toch doen. noemen. Klassiek, ja, er komt alweer een, een plaatje binnen. Maar ik denk dat ik die wel ga draaien. ja, ik ga nog niet verklappen welke dat is natuurlijk. Maar ik heb in ieder geval een idee. Want ja, ik, ik zelf zou ik echt mijn god niet weten wat ik moet draaien in het uh, gekke genre klassiek, om heel eerlijk te zijn. Ik, ik, ik zou echt niet weten, oh die symfonie, de 345ste symfonie van Bach is heel goed of zo. Dat, dat, dat hoor je mij niet, zou je mij niet snel horen zeggen. Ja, want eh, ik, ik, ik, weet toevallig, dat is volgens mij tijdens de marathon was dat. Dus dat is al 23 maart 2013 was dat. Volgens mij de zondag, dus de 24 maart was dat volgens mij. Heeft Matthijs van der Meer, een grote vriend Matthijs. Eh, die heeft ehm, dus gewoon twee uur lang alleen maar klassieke muziek zitten draaien. En dan heeft hij ook een paar van die dingen van 10 minuten lang gedraaid. En zo weet ik toevallig. Maar ja, dat is dan wel heel veel natuurlijk. Hè. Van, dat is wel heel veel klassiek hoor. Maar ja, ja, ik zal dus mijn god niet weten wat ik zou moeten draaien. Jij misschien wel. Het gijslaagstreepje al gehad. Het Radio 501. Of op de website www.radio501.nl voor jouw favoriete klassieke plaatje. Ga ik nu even een, eh, een plaat draaien van, ja, toch wel een klassieke om, kan je zeggen. Van het album Whatever People Say I Am, That's What I'm Not. The Arctic Monkeys en dit. En Red Light Indicates Doors Are Secured. Lekker. If not, we'll have to have two. We all coming up at our I'll get one with you. I let us have six in, especially not with the He could have just told us no, though. He didn't have to be rude. You see her with the green dress. She talked to me at the bar. Well, I come it's already two pound fifty. We've only gone about a yard. Didn't you see she was gorgeous? She was beyond belief. But this lad at the side drinking this man of eyes came and paid for her tropical reef. And I'm sitting going. taxi rang. Oh no, you would have missed it. Think it were when you went to the bank. These two lads screaming up brothers shouting. Oh, we're next in the queue. The kind of thing that seems so silly, but not when they Ja, precies dat. Dus dat bekt heel erg lekker. Red light indicates doors are secured van de Arctic Monkeys. Van het album Whatever People Say I Am, That's What I'm Not. Zo, ja, ik ben eruit hoor. God, wat een eh, belachelijke titel allemaal. Maar ja, wel een lekkere plaat. Het is in plaats van de Arctic Monkeys die je niet zo vaak hoort. Ja, dat album, ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik dit album toch wel stukken vetter vind dan dat, hele, eh, dat, dat nieuwe album wat, eh, wat uit gaat komen. Ja, ik heb nu, er zijn nu een paar nummers uit. Voor mij is het hele album trouwens al uit. Ik zal even snel gluren. Toch, toch weer even spieken. Maar ja, dit oude album stond natuurlijk From the Ritz to the Rubble of Floors. Nou, dat alles is dus weer van een ander album. I Bet You Look Good on the Dance Floor stond erop. Nou, die plaat van net dus. the View from the Afternoon When the Sun Goes Down. Mm-hmm. Ja, en, en nu heb je dat nieuwe, oh, dat heet EM zo te zien. Ehm, ja, en daar staan dan die nummers op als eh, eh, Do I Wanna Know en... Ja, uh, eh, Why You Only Call Me When You're High, die zocht ik inderdaad. En ja, dat is toch echt een heel stuk rustiger dan dat... of ja, heel stuk... Ja, ik, ik weet niet hoe... Ik, ik weet een beetje niet hoe je... Dat is ja, een beetje een gekke rock, om het zo te zeggen. Het is niet echt de Arctic Monkeys zoals, zoals dat waren of zo op deze plaat. Want ik vind deze plaat toch wel even wat vetter. Nou ja, genoeg over de Arctic Monkeys. Verder met klassiek. Er komt een plaatje binnen en dat vind ik eigenlijk wel een hele goede, goede suggestie ook. Ja, want ik zelf zelf zit echt totaal niet in de, in de, in de, in de klassiek. En toen zag ik dit plaatje binnenkomen, toen dacht ik, hey, ja, daar heeft hij eigenlijk wel gelijk in. Het is een, eh, gewoon een paar gasten uit Engeland, die heet Clean Bandit. En die hebben een plaat opgenomen en die heet Mozart's House. Ja, toch Mozart, hè? know, skip a beat. I don't know, skip a beat. I don't know, skip a beat. I don't know, skip a beat. Is my right to dance without the left feet? I said, I don't know, skip a beat. Wanna be social, but I hate to greet. I said, I don't know, skip a beat. Scared of heights, but I got to leap. I said, I don't know, skip a beat. Cause we're leaping for the stars, not close, but far from far. If I don't try, I won't go. I'll never leave, I won't go. Can't develop, won't grow. No, not far. and flex and beat. And tell my mind, never like classical or even gram. Now they one handed, won't land it, we'll stand it. Clean bandit. Variato Aliente, mezzo forte, allegro or andante I can make this voice talk klassieken, hè? Eh, ja, heet ook niet voor niks Mozart's House. In het gekke genre gedeelte van eh, vandaag was klassiek. En dit is, was Clean Bandit met Mozart's House. Ja, het is toch klassiek. Het heeft iets met klassiek te maken. Ja, Mozart klassiek. Ja, de brug is vrij eenvoudig. Maar ja, toch weer een plaat die je niet vaak hoort. En die ik dan toch weer even ga draaien. Kijk, de tijd gaat weer lekker snel. Dat is mooi. Maar ja, dat is niet mooi van mijn plaatjes. Ik heb alweer veel te veel meegenomen. ja, dit zijn de audiowoodies die ik net al heb beloofd Samen met Nancy Sinatra. Dit is Shut You Down. goed. I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang. He shot me down. Bang, bang. I hit the ground. Bang, bang. That awful sound. Bang, bang, my baby shot me down, down, down, down. shot you down, bang, bang. You hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang. I used to shoot you Radio Boel is een Shut You Down. Ik vind het toch een, een bizarre plaat. Het, het einde vooral ook. Het eh, is toch wel gaaf gedaan. Dat toch nog met een, schot eruit, om het zo te zeggen. Zo, nou ja, en eh, dat, gaan, dat deden we eigenlijk ook voor het eerste uur. Nou ja, ik moet natuurlijk de plaat van Jelf nog draaien van Sylvia, Aimee, Amy en Jumping In. Eh, maar ja, voor de rest ja, heb ik eigenlijk geen plaatjes meer dit eerste uur. Ja, ik heb er wel gewoon een paar. Maar ja, die, die gaan niet meer passen vandaag in dit, in dit eerste uur. Dus dat betekent dat ik heel, heel, erg veel in te halen heb zometeen. Oh. Dit doen voor je buurvrouw als het regent. Je fiets zo neerzetten dat mensen met een rollator er langs kunnen. Voor je oudere buurman zijn overhangende takken snoeien. Een kleine stap voor jou, een grote sprong voor een veilige buurt. Geef veiligheid in je buurt een slinger. Kijk voor meer ideeën op langlevendebuurt.nl. En wie weet win jij de buurtprijs. Lang leven de buurt! Niet roken. Verstandig zonde. Voldoende bewegen. Gezond eten. Op je gewicht letten. Matig met alcohol. Zo wordt je lijf sterker tegen kanker. Een kleine aanpassing in je leefstijl kan al helpen. Wat doe jij om de kans op kanker te verkleinen?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 BFA for You, als het echt om veiligheid gaat. Voor een gezellige avond, voor live muziek, ga jij naar Muziekcafé, het kantoor van de buurman. De gastvrije ontvangst en uitstekende sfeer zorgen voor een avond om niet te vergeten. Het kantoor van de buurman biedt een ruime diversiteit in verschillende live muziekstijlen op het beste podium wat horen heeft. Het kantoor van de buurman, Koeportsplein, 3 te horen. Koepotsplein 3 te horen. Kijk voor meer informatie op www.hetkantoorvandebuurman.nl Tot ziens bij Ron en Tona. Het kantoor van de buurman, het gezelligste muziekcafé van Nederland. Let op bij de jaarlijkse huurverhoging. Denkt u dat het huurverhogingsvoorstel van uw verhuurder niet klopt? Krijgt u bijvoorbeeld een veel te hoog percentage voor uw kiezen? Maak bij twijfel altijd bezwaar. Check het huurverhogingsvoorstel van uw verhuurder op woonbond.nl. Nu op radio 501. Hoog tijd voor Hoogland. Gijs Hoogland 501. zelf al zeggen. Major Laser en John Avarcho. En daarvoor, of nou net daarvoor. Dat doen, deze samen, dat wil ik zeggen. Samen met Flax Pavilion, die doet er ook mee. En die heeft eigenlijk voor de vette beats en alles gezorgd. En samen met een hele fijne combinatie. Zo, welkom weer de tweede uur van Nacht voor Want het is vandaag 20 september 2013 alweer. Um, ja, het tweede uur is alweer begonnen. Het is de 66e hoogtijd voor Oh, dat is trouwens ook van... Ik moet maar een lijstje gaan maken met vervelende woorden om te zeggen op de radio. Gisteren had ik ook alweer zoiets. Wat had ik gisteren ook weer? Een, eh, een titel had ik gisteren. Even zoeken hoor. Niet zat en soda, dat kan ook nog wel vervelend zijn. Ehm, ja, ik had ja, een next, dus next stap. Dat is heel irritant om te zeggen. Next stap. Dan heb je die XT en dan die S en T weer. Next stap. Next stap. Ja, en dan heb je natuurlijk altijd, de, altijd weer de babbelbox. Ja, die noem ik tegenwoordig chatbox. Dus daar ben ik in ieder geval... Eh, dat probleem heb ik al opgelost. Dat scheelt. En dus nu weer eentje erbij. Uh, met uh, Nou, dat gaat op zich nou ook nog wel. 66. Als ik, maar, als ik me een beetje goed op concentreer, dan komt het allemaal goed. In ieder geval, eh, ik heb nog weer een bom voor twee uur. Ik moet namelijk nog een plaatje draaien uit mijn lijstje van favorieten. Ja, dat doe ik eigenlijk gewoon wel vaker door, eh, door, het hele, door de hele uitzending heen. Maar ja, nou heb ik hem gewoon even in het, eh, rijtje van, van ja, dat, dat, het itemlijstje zeg maar gezet. Even kijken, komt er nog meer langs? Nee, nee, ik zie... Ik, even kijken hoor, even, even gauw doorspitten. Ehm, ja, Knife Party, maar niet met Power Glove staat erin. Uh, nee, ik, ik, ga er zo meteen eentje draaien. En dat is de eerste die ik toegevoegd heb aan het lijstje. En uh, dus dat is ook maar de enige plaat die ik ga draaien vandaag. In het, eh, het, het, kader van een, een, een, een plaat die al in het lijstje van favorieten staat. Want dan gaat er natuurlijk ook gewoon elke dag weer eentje bij komen. En morgen komt er eentje bij. Dan stopt Chris er eentje in namens mij. Ik weet al precies welke het gaat worden. En aankomende zondag, als ik Matthijs vervang, dan stop ik er ook weer eentje bij van 6 tot 8 even flink nadenken welke het gaat worden. Maar ik heb al zo'n vermoeden. En dan eh, schiet het lijst zo aardig op. Dan ga ik alweer richting de 30. En eh, ja, dan komen er volgende week natuurlijk weer vier bij. En, en, dat gaat best wel snel dan op die manier hoor. Ik ben benieuwd wanneer ik hem nou echt eh, een heel aviertje vol heb met mijn favorietjes. Het zal toch niet al te lang meer gaan duren. Ik geef het nog een uh, anderhalve maand ongeveer. Nee, wel iets langer. Twee maanden. Twee maanden denk ik dat ik een, een A4'tje vol heb in ieder geval. Zo, nou ja, en vandaag dus weer eentje bij van een Nederlandse. Eh, ja, ik had het gisteren of eergisteren al ook al over gehad. Over een eh, Nederlandse artiest. Eh, ja, twee Nederlandse artiesten uit Haarlem. En ja, vind, als het aan mij ligt met het meest ondergewaardeerde Nederlandse album ooit hoor je zometeen allemaal veel en veel meer over in Hoogtijd voor Holland. Hoor, wees me niet bang. Ik ben niet gewend dat je niet wil praten, want ik ben semi-bekend. Ja, het is kantje, baby. Yeah, ben weer met die matters vannacht En natuurlijk zijn de meiden, had niet anders verwacht Maar vanavond tussen die dan elke andere nacht Ik stapte binnen in de club en ja, toen zag ik het pas Ze had die baan, dikkie baan willen Zo lekker dat mijn handen elke kant willen En ik dacht van ja, die moeten wel een man willen En kraantje papi was toevallig net een man binnen Baby, kom op want ik zie je met je girls op de dansvloer staan Jullie trekken alle aandacht van de boys hier En ook ik ben in de war als jij je dans doet Daar hopelijk gebeurt er vanavond iets moois hier En gebeuren zal het niet doen vanzelf Ik stapte even naar je toe met de nodige berg swag En zei je bent de mooiste meid van de avond Ze zei dus sporen nou maar op met die gebrekkige bek Ik ben niet gewend dat je niet wil praten Want ik ben zeker zit te poepen en dacht van damn it, what the fuck, wie de fuck denkt die tanga dat ze is? Als ze denkt dat ik mezelf de banillig is, ze gek en niet goed bij de hoofd en heb ze het mis. Ik ben de cray mama, zoals ik is er maar één mama. Kom alleen maar naar je toe omdat ik weet mama, dat je gaat met me mee mama. Maar kan ik weer een nee van haar? Fuck. Waarom hangt het in de lucht dat het vangen van een kut me vandaag al niet meer lukt, lukt, lukt? Ik blijf hangen in de put en verlangen naar mijn druk, zeg even haar van de scheur. Ik ben niet gewend dat je niet wil praten, want ik ben zeker ik ben niet gewend dat je niet wil praten, want ik ben semi-bekend. Ja, en het kantje, baby. Ben nog steeds niet met die meiden beneden geweest. Ben nog steeds een vreemde eend in de bijt op de feest. En dat is gek, wat niemand is net als mij in dit feest. Want ik heb 3 miljoen views op het net. En respect en een leuke berg cash en geen werk. Dus we leggen elke dag lekker in bed. En we kennen wat gaan doen, kennen winkelen, kijken voor leuke dingen. En ben ik degene wel weer met de poen. Dus ik loop en een naar het team, baby. Heb Hebben zeker wel gezien, baby. je. Weet nu wel wat er geschiet, baby Je gaat mee met de crane vanaf Ik ben niet gewend, dat je niet veel water begaan, ik ben, ik ben semi-bekend. Ja, ik ben semi-bekend. Ik ben semi-bekend. Semi-bekend, ik ben, ik ben semi-bekend. Ja, ik ben semi-bekend. Eh, Sam 41 en Fatlip, Wat is dat een vette plaat zeg. En daarvoor Kraantje Papi met Semi bekend. Zo, ik moet er helemaal even van bij komen hoor. Dat, ja, ik ben echt aan mijn dak gegaan op die plaat jongen. Hele vette plaat. Sam 41, dus met Fat Lip ga ik nog wel even wat vaker draaien waarschijnlijk. Dat zit er wel in inderdaad. Even kijken, we gaan het maar even iets rustiger aan doen. Ja, ik heb een wat paar rustigere plaatjes. Of wat ik ook kan doen, ik zit er nou toch zo lekker in. Ik denk dat ik nu gewoon meteen die plaat toe ga voegen aan het lijstje van eh, mijn favorietjes. Dat hele lange lijstje met eh, een heleboel plaatjes erin. En ik heb er nu voor mij 25 of 26 in staan. En er komt er vandaag dus weer eentje bij. En dat wordt dan de 26e. Volgens mij de 26e. Aan mijn hoofd. Ja, de 26e inderdaad. En eh, ja, ik verklapte net al een beetje. Het is een duo. ik komen uit Haarlem. En ik heb ze afgelopen week ook gedraaid. En daartoe gezegd dat ik het meest ondergewaardeerde Nederlands album vind. Wat, oh, wat is dat album van Baskerville vet zeg. Disco Biscuits uit 2010. En ze komen nu met een nieuw album. Eh, ze hebben nu twee platen uit. Eh, Gun for Hire en The Fuzz. de eh, Fuzz ken vast wel. Die is al vaker gedraaid op de grote radiostations. Maar ja, van dat album Disco Biscuits in 2010 is Devil's Town de grootste hit geweest. Ik zie hier My Friend is ook wel, ja, ook wel een beetje ready to blow, full for love. Maar ja, die ga ik allemaal niet toevoegen, want welke plaat ga ik nou wel toevoegen? Nou ja, als het aan mij ligt, de vetste plaat van het hele album. En ik vind dat echt een vet album, jongen. Het is, het is, als, je, als je alleen maar Devil's Town kent bijvoorbeeld, dan moet je echt eens gewoon een keertje luisteren. Ik ga, verklappen maar gewoon meteen, Pushing Around ga ik toevoegen. En als je die hoort en My Friend hoort, dan, dan ben je om. Want het hele album gaat gewoon verder zoals die plaat allemaal klinken. En het is zo'n bizar vet album. Je moet het echt even luisteren. Ja, en ze komen binnenkort dus met een nieuw album. Ga ik nog veel en veel meer van draaien. Maar ik moet dus eerst nog even dat ene plaatje toevoegen aan mijn lijstje van favorieten. En dat doe ik dan bij deze. Baskerville komt erin. En pushing around. Oh, en ik ga weer los, jongens. Het is weekend. Ja, dan mag het ook wel natuurlijk. Net al met die Sam 41. En nu met Baskerville. Geniet ervan, zou ik zeggen. gijslaagstreepjeolgat.radio 501 Radio 501 de voetbalwebsite www.radio501.nl slash live bij de chatbox. Dan kun jij jou gewoon, gewoon ja, doe maar gewoon een verzoekje of zo. Vind ik ook wel leuk, ja. En eh, als ik er nou echt een hele, hele, hele goede plaats vind, dan, eh, dan draai ik hem misschien wel gewoon. Dat zit er misschien wel in. En ja, en misschien komt hij dan wel in dat lijstje van favorietjes terecht als ik hem echt heel erg ontzettend goed vind die moet wel heel goed zijn hoor. Ja, andere platen die wel echt heel goed zijn en die al in het lijstje staan. Ehm, onder andere de plaat van de, eh, de, eerste toegevoegde plaat van dat hele lijstje. Die ga ik eh, nu voor je draaien. Eh, dat zijn de White Lies. En dat is ehm, ja, absoluut een, favoriete band van me. Ze, stonden, ze, nou ja, ze staan volgens mij in november in Paradiso. En daar wilde ik heel graag heen. Maar ja, ik, was weer veel te laat met kaartjes kopen natuurlijk. Dus dan was alweer hartstikke lang en breed uitverkocht. Maar ja, tot die tijd raak ik zo weer gewoon op Radio 501. En dan wacht ik weer gewoon rustig af tot ze naar Nederland komen. White Lies, je wordt nu Bigger Than Us. In het, uit het lijstje, uit het lijstje. eerste toegevoegde van het lijstje van Gijs favorieten. Jij kan het een beetje zeggen als de vader van de Gijs favorieten. White Lies, Bigger Than Us. Ja, ik vind dat echt nog steeds een bizar vette plaat. En ik denk dat ik het voorlopig ook nog eens ga vinden ook. Want ja, hij staat er ook niet voor niks in. Even kijken, even een, eh, een verzoekje behandelen. Er wordt iets aangevraagd door de, van de editors. Niet door de editors natuurlijk, maar van de editors. Nou ja, ja als ik er toch bezig ben, dan draai ik ze ook wel gewoon. Ja, net zo makkelijk. Atlantic Time for You to dus Stand Up. Lekker, dat is even losgaan. En daar voor de editors en, en Ant Has the Start aangevraagd. En ja, lekkere verzoekjes die draai ik altijd, dat weet je wel. In Hoogtijd voor Holland. Dus kom maar door. Het gijslaagstreepje Holland, het Radio 501. Of op de website natuurlijk www.radio501.nl slash live. Bij de enige echte chatbox moet je even een, uh, via met, je, met je Twitter of je Facebook of weet ik veel waarmee even ergens inloggen En dan kun je je je ziet het voor mij vanzelf al. Eh, hier zie je nog dat we het over de editors hebben. En een keer misschien ook nog een hele leuke klassieke plaat aanvragen. Misschien, ja, dat was het gekke genre gedeelte vandaag. Al ben ik natuurlijk, ja, nou natuurlijk, al ben ik niet echt helemaal fan van klassiek. Nou ja, ik heb me er zelf weer eh, uit weten te lullen dat er weer een goede plaat aangevraagd werd. Maar ja, dat is allemaal al eh, verleden. En we moeten even in het heden gaan kijken. Ja, en in de toekomst even vooral. Van, de toekomst van deze uitzending die nog 28 minuten duurt. ja, ik heb namelijk twee platen achter elkaar staan op mijn voorlaat. En ja, dat zijn wel wat rustigere platen om het zo Echt hele, vergeleken met die Pushing Around, dan val je, zou je daar in slaap bij vallen. Het zijn wel hele mooie nummers, dat wel. Maar ja, wel hele rustige nummers. Dus ik ben eigenlijk nog op zoek naar twee hele lekkere, opzwepende nummers. Misschien is dat wel een eh, leuke, taak, leuke voor jou. Ja, ik heb er genoeg voor. Dus eh, als jij het niet weet, dan heb ik natuurlijk wel eh, echt... ik heb hier ik heb meer dan duizend platen. Zeg ik, meer dan, meer dan een miljoen platen over mijn beschikking. Dus ja, ik kom er wel uit, maar kom jij er ook uit? Dat wil ik even weten. Uh, jouw favoriete, uh, ja, noem maar, de meest bizarre track die je ooit gehoord hebt. En dan wel in de meest harde zin van de, zeg ja, niet, niet hardcore, dat, eh, dat hoeft voor mij nou ook weer niet. Maar een beetje, ja, gewoon keiharde house of dance. Ergens een beetje in die richting. Ik wil er twee weten. Nou, ja, als jij er één, één weet, mag ik, vind ik het ook best. Ed Gijs, laagstreepje Hoogland, Radio 501 op Twitter. Of natuurlijk uh, zo op de veelgenoemde website www.radio501.nl zie je leuke verhaaltjes. En dan bij live luisteren staat de chatbox. Ja, heb ik allemaal net al uitgelicht. Even kijken, ja. Ja, wat zit ik mee in dubio nu? Want ik, kan, ik heb nu, dat had ik eigenlijk nu gepland voor die, die plaatjes. Dus ja, daar zit ik wel een beetje mee eh, in de war nu. Nou, ik denk dat ik er mezelf alweer uit weet te lullen vandaag. No sleep till. En dat in de vorm van de Beastie Boys. Ja, Oh, die zijn heerlijk nog steeds. En echt, dit, is dan wel weer een klassieketje te noemen. De Beastie Boys, No Sleep Till Brooklyn. gewoon klassieker noemen. Deze hele band is gewoon één grote klassieker. De Beastie Boys, No Slip Till Brooklyn. En eh, ja, ik, ik heb besloten dat ik gewoon dit doe. Ik heb hier mijn format. Dat hoor je misschien wel even. Er zijn drie blaadjes en met die drie blaadjes doe ik nu gewoon even dit. Ik heb ze gewoon weggegooid. Ik, ik weet wat ik ga draaien. Ik ga twee verplichte plaatjes draaien voor mezelf. En dat zijn de Razor Kicks. En dat is de laatste plaat. En voor de rest ligt het in jouw handen eigenlijk. Ja, bij deze. Het is, eh, het is in jouw handen wat ik eh, ga draaien. En dan wil ik het wel een beetje in de, in de categorie house slash dance Want we gaan echt even dat weekend openen, jongen. Je wil niet weten. Geef ik je vast een voorproefje met Calvin Harris en Ellie Golding. I need your love. I need your love. I need your time. When everything's wrong, you make it right. I feel so high. I come alive. I need to be free with you tonight. I need your love. need your love. Ellie Golding doet er ook nog mee. Ik vind dat zij een hele vette stem heeft, ja, die Ellie Golding. Het is een hele ja, bijzondere stem, dat wel. Maar ja, ik vind het wel echt... Het heeft iets waardoor het mij aantrekt. En ik vind het een hele vette stem inderdaad. Nou, eh, ik, ik ben dus op zoek naar jouw favoriete, jouw vetste house tracks. Eh, ja, dat kan natuurlijk van alles zijn. En ja, het begint wel een beetje natuurlijk hierop te lijken op het gekke genre gedeelte. Dus laten we eigenlijk maar gewoon een, een heel kort gekke genre. Doe de muziek er even uit en dan... Eh, het is, het is tien over half zes en je hoort dit muziekje. En dan weet je wel, het is tijd voor het gekke genre gedeelte dan nou, dit geluid natuurlijk. Dit geluid, ja. Je hebt het gehoord. We gaan het gewoon supersnel doen. Het is vandaag eh, geworden. Vandaag 20 september 2013. Het gekke gedeelte van vandaag is niks minder geworden dan... House, ja. Mijn favoriete house track. Ja, zo doe je dat, Het gekke genre gedeelte in 30 seconden. Zo gaan die dingetjes. Dus ik wil gewoon jouw vetste house tracks even weten. Het Gijs, je al gehad. Het Radio 501 of op de website www.radio501.nl ehm, Slash live, dan kom je bij de chatbox en je ziet gewoon van alles. Dus ja, niks te klagen op die hele website. Dan zie je ook nog even de hele programmering en dan eh, zie je van alles wat er allemaal na mij is en wat er morgen is te doen op jouw Radio 501. Ik eh, denk dat je het wel ontzettend gaat vermaken op die website. Nou ja, ik ga voorlopig nog even verder met haar vette tracks draaien. Dit nummer komt ook alweer uit mijn lijstje voor favorieten. Ja, toch nog wel een eentje bijgevoegd. Maar ja, als ik het over een house heb, wil ik wel deze track echt gaan draaien. Want dit is, ja, in mijn ogen toch wel de vetste track met het woord dansen erin. Dat dan weer wel. Dat dan weer wel. Jack Barrow samen met François van Kook. Dans, dans, dans. Yo, is Jack Barrow hier zo. Fucking bitter als a choppy op je feet. Fucking dance, bro. Fucking check it out. Die fucking kom mij nou. Hossia. Dans op je speaker, fuck en dans op je grond. een spring op je die tafels, bos, Fuck een rond. Fucking hier, een daar, een alles die Fuck Fucking Jack Barrow, bro, een dans op je bal. een dans op je fuck fucking dans in een groep. Dans met een fuck een dans met een boef. Dans op je die dansvloer, dans om mijn hoofd. Dans met een kap, kijk, dans met een koek. Drink tot je dronk drink tot je kots. Drink tot je sterk is, drink tot je bos. Drink mijn brunet, drink mijn blond. Drink mijn cookies, drink mijn skop. Jack Barrow zit op op die boeken van die mols rond Jack Barrow skiet lyrics soos 'n popskool Jack Barrow laat die poppies net maar rondloop Jack Barrow los al die tannies van kom rondloop shout als Jack Sparrow fucking rap schrijft Enige kunt Jack Sparrow fucking tappen Jack Sparrow, ik kan dit niet fucking goed niet. Jack Sparrow, ik heb dit nog nooit gehoord niet Andere rappers, nou fucking pols Die Joel zal ons nooit won zonder ons Zit langs die vier en brooi nog een portie Drink mijn brana schoen, want ik wil emotie Jack Sparrow, we zitten in een portie Jack Sparrow, rij rond in een foxy Jack Sparrow, fuck op als jij niet won Jack Sparrow, veroorzaak onder ons Meeste mensen verstaan down in die point Jack Parham sê gaan rook nog een joint Jack Parham verloore in een blub Jack Parham gebore in die spur Jack Parham hoes ook volke mond Jack Parham van die dag tot die grond Dans, dans, dans, sê vol fucking fucking dans Dans, dans, dans, sê vol fucking fucking dans goed, want my kop fokken sien Een vere vol bloed rol voorbij voor my deur Al die rook laat my vingers verkleer My broodje is aan twee kante gesmeer Volkom ek van Don Olof is sadden My taal gebruik is ontzettend opvatten Jack Barrow maak jou stis, stis, stis, statten Barrow se piel is so lang so se vatten Jack Barrow rol so met giftige katten Jack Barrow rijd net in giftige karren Jack Barrow from your head to your leg Jack Barrow is beter as sex Jack Barrow the best things in slide must break Jack Farrow zoekt breakfast die big Jack Farrow sê hou jou fucking big Jack Farrow dis moeder fucking ik. Dans, dans, dans Ek wil fucking, fucking dans Fucking dans, dans, dans Ek wil fucking, fucking dans Fucking dans, dans, dans Ek wil fucking dans Fucking dans, dans, dans Ek wil fucking, fucking dans Hé, hey, wacht eens even kan eigenlijk helemaal niet. Ik heb Jack Perel van Nagel gedraaid, bedenk ik me nu opeens. Helemaal aan het begin met die vraagstuk. Nou ja, weet je, dan noemen we het gewoon François van Kook met dans, dans, dans. Net zo makkelijk hoor. Now love is all I got, I can't live. Love is all I got, only love in my life. Love is all. Love is all I got now. Love is all I got, I can't live. Love is all I got, only love in my life. Love is all. Love is all I got, love is all I got. Live life with love and trust that love will come down to earth and save us all. Love is all I got. I can't live with everything I've lost because love will come to save us. So save us. Wake your soul with love in the morning. Feed your soul with love till the evening. Expand your soul with love on the weekend. Cause love is all I got. Wake your soul with love in the morning. Feed your soul with love in the evening. Expand your soul with love on the weekend. Cause love is all I got. So wake your soul with love in the morning. Feed your soul with love in the evening. Expand your soul with love love is all I got. We can sow with love in the morning. Feed your soul with love in the evening. Expand your soul with love on the weekend. Cause love is all I got. My darling, I can give you what you want if what you want is love. Darling, I can give you what you want. What you want is love. So save us. soul. Thank you. save our souls. Me samen met de Crystal Fighters. Love is all I got. Ehm, ik ga nu even een snelle plaatje draaien. Het enige plaatje. Nou ja, nee, er komt nu dus meteen nog één plaatje aan dat ik ook echt wil, wil draaien. Ook op het format al staan. Maar voor de rest, ik denk dat eh, na deze plaat en eh, ja, na, na, na die eindplaat, daartussen komt er ook nog één plaat. En ja, misschien heb jij die wel, hè? Hey! Moet je me even weten. Het Gijs Radio 501. It's is surrealism. Woof. It works best if you feel different. Yeah. We don't jest, this is real living. And our living gone rid us a limit, so bring it. They call these years crazy. Wow. It's all love here lately. Dance. I wanna dance with that flapper named Stacy. Her daddy might hate me. But we should make babies. It's fun. Do the Charleston. Break away. She said people in her arms since she came to play. And we all wanna charm her with material ways. Are we lost? Should our generation take the blame? It's just fun, and we're gonna gonna die when we're 40. Right now we're driven wild by the talkies. Still likely to cause grief right on the fourth beat. Can they come and jive on the floor, please? We're not Victorian, Be a part of a brand new age. Yeah, okay. This rigid with legs spinning and well dressed women and get given an opportunity to tell them that we don't give a Daffy Duck. Chilling at the Jazzy Club, yeah, there's a bag of us. And I ain't saying that we're finished when we wrap it up. And I ain't feeling that we're sinning with the magic dust. We're just keeping to the rhythm with some stamina. La la la la. Hey. What's going on, sir? If you're trying to do the hoots, that's the wrong time. And if you're looking for a chick, that's the wrong bird. I've already seen her hips and I want her. Pronto, I go from NYC to midnight in Paris. There's nine years, but this type of madness, madness might lead to marriage, might lead to baby in a carriage. So maybe we could manage to jive. We're no Victorians, we are part of a brand new age. We live victorious, so. Crystal Cakes. Je een nu Jive op jouw radio 501. Lekkere plaat, lekkere feestplaat van de nieuwe On The Roaring Twenties. Moet je maar even een keertje beluisteren, want ik vind het een hele vette plaat. Morgen hoor je bij Chris nog twee plaatjes van uh, The Rizzo Cakes. Maar ja, voor mijn, uh, voor mijn, in mijn geval waren het de laatste twee plaatjes voor The Rizzo Cakes als band van de week. Maar ja, ik kan er wel even uit met David Guetta en Glow In The Dark. Ain't a party. Ain't no party when I'm in no. Gets crazy everywhere that I go. One day lost it. be rocking. Show me your hands, and see you dropping. Going all night, just keep on watching. I'll go out, yeah, I'll go hunting. Turn it up and keep it coming. Are you ready? Are you ready? Are you ready to roll? It's my party, you can't stop me. I'll be high, yeah, I'll be rocking. Show me your hands, and see you dropping. Going all night, just keep on watching. I'll go out, yeah, I'll go hunting. Turn it up and keep it coming. Are you ready? Are you ready? heart test. Ooh. Zo, dat was hem dan. Mijn show voor vandaag. En dat betekent dat ik bijna weekend heb. Eigenlijk niet, want ik heb zondag dus ben helemaal fucking vers, kerstvers terug op jouw Radio 501. Van 6 tot 8 vervang ik maar meer Matthijs. Dus uiteindelijk meer Gijs worden dan. En eh, morgen vervangt Chris mij, die, eh, Chris mij, nee, Chris vervangt mij. Zo moet ik het zeggen. Dat eh, praat wat beter. van, van 2 tot 4 hoor je hem. En ik weet al een beetje een paar dingen die je gaat draaien. Wat zeg ik? Ik weet eigenlijk alles al wat hij gaat draaien. En dat is weer een hele fijne, fijne, ja, een fijne playlist, zal ik het zo zeggen. Zo, ik wens je heel veel plezier bij je weekend. En verder met heel veel andere programma's die hier na mij gekomen. Ik sluit af met Chantel en Disco Partizani. Tot later.